Goedemiddag, ik ben Dielke Teerstra. Dit is het nieuws van NOS op 3. Er is een zesde verdachte opgepakt voor de moord op Peter R. de Vries. De man van 27 werd gisteravond opgepakt in een huis in Helmond. Het Openbaar Ministerie denkt dat hij in een bende zat... die in ruil voor geld zware klussen deed voor opdrachtgevers. Misdaadverslaggever Peter R. de Vries werd ruim een jaar geleden neergeschoten. Hij was de vertrouwenspersoon van kroongetuige Nabil B. In Zuid-Holland wapperen binnenkort geen boerenprotestvlaggen meer provincie haalt de omgekeerde Nederlandse vlaggen weg... omdat ze gevaarlijk kunnen zijn voor het verkeer. Eentje is al op een auto terechtgekomen. Vanochtend hebben boeren bij anti-stikstofacties van alles gedumpt op snelwegen. Hooi en mest bijvoorbeeld. En in Gelderland hebben ze op meerdere wegen asbest gestort. Marianne Vos begint zo weer in de gele trui aan de vierde etappe van de Tour de France voor vrouwen. Onderweg moeten ze bergen over. En dat zijn volgens verslaggever Geo Lippens niet de enige hindernissen. Er komt nog een nieuw element bij in deze etappe. Dat zijn vier gravelstroken. Dus vier stroken over onverharde wegen. Ja, en dat maakt toch altijd wel een beetje de wedstrijd tot een, eh, tot een loterij. Want eh, ja, je kunt op zo'n strook natuurlijk je kunt aanvallen. Je kunt natuurlijk ook nog een keer een lekke band krijgen, materiaalprobleem. Dus ik eh, verwacht veel spektakel in deze etappe. Alpaca's zijn mega populair in Nederland. De pluizige beesten komen oorspronkelijk uit Zuid-Amerika. Inmiddels zijn er al dik 5000 geregistreerd in ons land. Veel mensen weten alleen niet goed hoeveel werk het is om voor een alpaca te zorgen. En daardoor worden ze steeds vaker gedumpt bij een opvang. We krijgen veel alpaca's binnen die eh, ziek zijn of verwaarloosd ehm, of wegens omstandigheden. Maar ook alpaca's die bijvoorbeeld fysiek mishandeld zijn geweest. Of op een verkeerde manier gehouden. En daar ontstaat een soort terror alpaca uit. Want alpaca's kunnen bijvoorbeeld agressief worden als ze helemaal alleen in een wei staan. De opvang raadt het af om de dieren zomaar als huisdier te nemen. Je moet er echt de tijd voor hebben. Het weer een beetje van alles wat. Af en toe wolken en kans op een buitje. Maar ook flink wat zon vandaag bij 18 tot 22 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er staat een file op de A9 vanuit Alkmaar naar Amstelveen... tussen knooppunt Badhoevedorp en Amstelveen Stadshart... Al rekening met 10 minuten vertraging. Dit komt uiteraard door de afgesloten A10. Die is deze week nog dicht vanwege werkzaamheden aan de Ring Zuid.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 Dit is ZFM. Ballads hoor je hier op ZFM. been hurt before That's why you feel so insecure I begged you to let me in Cause I only want to be the cure If you don't choose to grow We ain't ever gonna know Just how good this could be I really hope that this would go some A gift for free, and it is key to ever keep, to ever keep a woman. wrong. I know it's hard, but it's not. We come from the same place, but you will never give it up. It's where they make you feel powerful. That's why you think I make you feel small, but that's your projection. It's not my rejection. I put my heart on the line for the very first time because you asked me to and now you've gone and changed your mind but loving you was a breakthrough I saw what my heart can really do now some other man will get the love I have for you cause you don't care never had a woman like me. It is so sad. A man like you could be so lazy. Consistency is the gift to give for free, and it is key to ever keep, to ever keep a woman like me. One more time. Complacency is the worst trait to have. Are you crazy? You ain't ever had, ain't ever had a woman like me. It is so sad. A man like you could be so lazy. Ik ben de tweede uur begonnen met windsurfing van de Surfers. En daarna Adele met Woman Like Me. Formulierenwerkplaats. Voor hulp bij het invullen van formulieren. Je kunt binnenlopen zonder afspraak. Vrijwilligers staan klaar om samen met jou het formulier in te vullen. Maandag van half twaalf tot half twee in de grote zaal in de blauwe tram. En woensdag van half tien tot twaalf uur in Pluspunt, Zandvoort Noord. De volgende in de lijst is Cleaners Clearwater Revival. I put a spell in you. Alweer een gouden ouwe, ouwe, ouwe. the Dit was Albert West met Ginny Come Lately. Yesterday, yesterday, yesterday. Trini Lopers geboren in 1937, maar overleden in 2020, was een Amerikaanse zanger. Hij had groot succes in 1963 met het lied If I Had a Hammer. Het bereikte de eerste plaats in de hitlijsten in 25 landen, waaronder de eerste, editie van de Tijd voor Teenagers van de Top 10 van de VARA op 30 november 1963. Het nummer stond op zijn debuutalbum Trini Lopez Live at PG. Ook La Bamba was van dezelfde LP werd een hit. Latere succesnummers van Lopez waren onder andere This Land is Your Land. Trini Lopez trad tot op latere leeftijd op. In 2005 nam hij deel aan een benefietconcert voor de slachtoffers van het tsunami in de Indische Oceaan. In de zomer van 2013 trad hij op in de concertrace van André Rieu op het Vrijthof in Maastricht. Lopers overleed op 83-jarige leeftijd aan de gevolgen van de COVID-19-besmetting. Hier is Trine Lopers met This is Your Land. the Gulf Stream waters. This land was made for you and me. As I was walking that ribbon of highway, I saw above me the endless skyway. I saw below me that golden valley. This land was made for you and me. Every sparkling sands of, uh, of the blinding desert. And all around me, a voice was sounding. This land was made for you and me. Everybody, this land is your land. Hey, this land is mine.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 En ik zit hier tevreden met die kleine op mijn schoot. De zon schijnt, er is geen reden. Met rot weer en het harde wind te gaan fietsen met een kind. Als hij maar geen voetballer wordt, ze schoppen hem misschien half dood. misschien half dood. Maar liever dat nog, dan het bord voor zijn kop van de zakenman, want daar wordt hij alleen maar slechter van. Maar liever dat nog, dan het bord voor zijn kop van de zakenman, want daar wordt hij alleen maar slechter van. Maar liever dat nog het bord voor ze kop van de zakenman, want er wordt hij alleen maar slechter van. Maar liever dat nog, dan het bord voor zijn kop van de zakenman, want er wordt hij alleen maar slechter van. Maar liever dat nog, dan het bord voor ze kop van de zakenman, want daar wordt hij alleen maar slechter van. Maar liever dat nog, dan het bord van de zakenman, want dan word je alleen maar slecht Maar liever dat man, dan een bom voor van de zakenman, want dan word je alleen maar Maar liever dat man, dan een bom voor van de dan maar liever dat man. Dit was Boudewijn de Groot met Jimmy. Zondag 7 augustus, Jazz at the Beach. Zandvoort aan zee, de toegang is gratis. Martijn Schok, Boogie Boogie en Blues. En Greta Holtrop, zang, Olaf Hoeks, saxofoon en Simone Mens op de bas. Martijn Kruiswijk op de drums. Strandafgang 10, de Vavageplein in Zandvoort. Telefoonnummer 571-3200. 571-3200. De volgende in de lijst is de Rolling Stones. It's all over now. Memories on the Beach. expositie Boulevard de Vauvage tot 5 augustus. Verzameling geluiddragers, bomschuiten en meer. Pop-up Raadhuismuseum, geopend vrijdag tot zondag van half 1 tot half 5. Haltestraat. De toegang is 3 euro per persoon en de museumkaart is gratis. Pride at the Beach. Vanaf zondag 31 augustus tot en met 2 augustus van parade parties, kunst en cultuur tot kinderactiviteiten. Bekijk het gehele programma. Kunstwerken met krijt. Madonari Festival voor alle leeftijden. Iedereen die het leuk vindt om te tekenen is uitgenodigd op het plein naast Holland Casino op te fleuren. Een perfecte activiteit om met je familie of vrienden, alle leeftijden, kennis te maken met krijtkunst. In de traditie van de Italiaanse straatschilders kunt u prachtige krijtkunstwerken zien of maken. Creatieve expressie via beeldtaal. Tekenaars kunnen zich voor de beste pres van tevoren aanmelden en gebruiken van krijt is gratis. Onder begeleiding, Nederlands of Engels, van Zandvoorts kunstenares Donna Corbani.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 Dit waren achterin A Deadlock Holiday van 10cc... en I'm a Specialized for You, The Time Bandits. Het Pride Concert, dat staat garant... voor een afwisselend muzikaal programma met artiesten... waarbij diversiteit als een zogenaamde poppery de boventoon zal voeren... Zo zal er onder meer een aria van Bach, maar ook een lied van Hildegard Knef te horen zijn. Gezongen door queer artiesten Pia Vapeur. Begeleid door Dirk Metselaar Rudolf op de orgel en piano. Drekdame, Nicky Today, zal acte de présence geven om een aantal mooie luisterliederen te zingen. Er kan worden genoten van muzikale repertoire op saxofoon door Arnoud en Arthur in een bijzondere verschijning. Maar er is ook aandacht voor Performance Art Local. Want het Zandvoort Mannenkoor staat met drie mooie liederen op het programma. En last but not least brengt Wendy Moore geheel akoestisch haar favoriete songs. Dat allemaal in de mooie, coole ambiance van de protestantse kerk. We zien u graag verschijnen in al uw diversiteit zondag 31 juli van 3 tot half 5. Protestantse kerkkaarten 15 euro per persoon via prideatthebeach.com. Reserveren kan alleen vandaag nog. En de volgende in de lijst is Kiss and Say Goodbye. The Manhattans. This has got to be the saddest day of my life. I called you here today for a bit of bad news. see you anymore because of my obligations and the ties that you have. We've been meeting here every day. And since this is our last day together, I want to hold you just one more time. When you turn and walk away, don't look back. I wanna remember you just like this. Let's just kiss and say goodbye. I had to meet you here today. There's just so many things to say. me till I'm through This is something I hate to do and say goodbye. Many months have passed us by. I'm gonna miss you. I'm gonna miss you.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 Henny vrienden, Henny vrienden die is geboren in 1948. En dat is een Nederlandse componist, basgitarist, gitarist, pianist en zanger. Hij is helaas overleden in 2022, dus dit jaar. Op 27 juli 2022 zou Henny 74 jaar zijn geworden. Hij werd bij het grote publiek bekend als liedzanger en bassist van de band Doemar. In 2000 kwam Doemar voor het eerst sinds 1984 bijeen. Een nieuwe studioalbum, genaamd Klaar, werd gevolgd door een reeks van 16 concerten in Rotterdam Ahoy. Hij woonde met zijn gezin in Amsterdam en had een tweede woning in het buitengebied van het Twentse Diepenheim. In september 2021 werd door concertorganisatie Mojo Concerts bekendgemaakt dat Henny Vriend te ziek was en een ziekenhuistraject in zou gaan voor onderzoeken. Mededelingen over de aard van de ziekte werd niet gedaan. Hij overleed na een ziekbed op 25 april 2022 op 73-jarige leeftijd in zijn woning in Diepenheim. Volgens een artikel in de Volkskrant leed hij aan longkanker. Hier is Doe maar met Smoor verliefd. over mijn oren, smal liefst op jou. Veel te vrij, wat moet ik met een meisje zo ik lijk wel zo klein, ik lijk, ik lijk, ik lijk wel zo klein. Liefde is een vreemde ziekte, ah, ik lijk wel zo klein, ik voel me rot. Liefde is een vreemde ziekte, ik lijk wel zo klein, ik voel me rot. Want ik, liefde is een vreemde ziekte, ik lijk wel zo klein, ik voel me rot. En ik voel me rot, liefde is een vreemde ziekte, ik lijk wel zo klein, ik voel me rot. Want ik, liefde is een vreemde ziekte. De mooiste ballads hoor je hier op ZFM. Dit was Silence is Golden van The Tremolo's. Voorlezen en pop uit de kast. Zondag 31 juli is de bibliotheek de plek om voorgelezen te worden. Allereerst worden twee prachtige prentenboeken voorgelezen door mooi gekostumeerde mensen. Het lammetje dat een varken is, van Pim Lammers en Milja Praagman... gaat over een lammetje dat ineens in de modder tussen de zwarkers ligt. Dat is toch raar? Of toch niet zo raar? Prinses Nina, van Melisse Achtenberg gaat over een prinses die bij haar ouders op een kasteel woont. Tijd voor een prins, vinden haar papa en mama. En ze nodigen dan ook allerlei prinsen uit, maar het loopt anders dan gedacht. Dat geldt ook voor de daarna volgende Pop uit de Kast theatervoorstelling... gebaseerd op het prentenboek van Koning en Koning van Linda de Haan en Sterren Nijland. Het is wat met die prinsen en die prinsessen. Dus lekker luisteren en kijken in een biep van half elf tot twaalf uur aan de Louis Davids Carré. Het programma is gratis voor kinderen vanaf vier jaar. Maar als volwassene kan, ben je ook van harte welkom.